Verder mag worden geschrapt in de kosten van het ambtenarenapparaat, defensie en ontwikkelingshulp. Maar de gezondheidszorg en het onderwijs moeten worden gespaard. Dat is de uitkomst van een enquête onder 2000 jongeren in opdracht van NOS Headlines en het jongerenpanel van 1 Vandaag. Een kwart van de ondervraagde jongeren tussen de 12 en 24 heeft persoonlijk iets gemerkt van de economische crisis. Vooral jongeren vanaf 20 jaar hebben minder geld te besteden en minder zicht op een baan. De kunstcollectie van Dirk Schieringa had in zijn museum in Spanbroek kunnen blijven als hij had meegewerkt aan een speciale constructie. ABN AMRO zou hebben voorgesteld om de kunstwerken te verhuren aan een derde, waardoor de Belastingdienst er geen beslag op kan leggen. Maar volgens Scheringa is verhuur niet toegestaan, omdat daarmee de Belastingdienst zou worden benadeeld. De schilderijen dienen als onderpand voor een lening en ABN AMRO wilde dat onderpand zeker stellen. Voor het eerst heeft het bedrijf een boete gekregen voor het dieronvriendelijk vervoeren van vee. Een Gelders transportbedrijf moet van de Voedsel- en Warenautoriteit 5000 euro betalen, omdat het ondanks een waarschuwing opnieuw twee keer in de fout was gegaan. Runderen bleken verwondingen te hebben omdat ze in een veel te kleine ruimte zaten. De VWA kan sinds begin dit jaar boetes uitdelen als vee op een dieronvriendelijke manier wordt vervoerd. EU-voorzitter Zweden zegt dat het onmogelijk is om op korte termijn veel mensen vrij te maken voor waarnemen bij de Afghaanse verkiezingen. De tweede ronde is op 7 november. De waarnemers moeten toezien op een eerlijk verloop van de verkiezingen. Om nieuwe fraude te voorkomen wil de VN zo'n 200 districtscoördinatoren vervangen. Volgens een Nederlandse waarnemer is het onmogelijk om in Afghanistan binnen twee weken gekwalificeerde mensen te vinden.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 love. up all night.